you love van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. TikTok is zo verslavend dat het daarmee de Europese regels overtreedt. Tot die voorlopige conclusie komt de Europese Commissie. Volgens de commissie is het algoritme zo ontworpen dat gebruikers eindeloos blijven scrollen. TikTok weet per gebruiker hoe ze zo lang mogelijk de aandacht kunnen vasthouden. Op pornosites gaan duizenden recente video's rond van verborgen camera's in Chinese hotelkamers, meldt de BBC na onderzoek. China verbood het filmen in hotelkamers vorig jaar, maar het blijkt nog steeds te gebeuren. De luchthaven van Berlijn blijft vandaag dicht vanwege ijzel. Het is nog onduidelijk wanneer het vliegverkeer wordt hervat. Gisteren gingen vluchten ook al niet door. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen en het wordt vanmiddag 2 tot 9 graden.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 Should I give up? ZFM. how you gonna tell me that I imitate? I'm influenced, maybe so, but you ain't never seen my show. And what is sad about it? You run the industry, but you fail by overlooking what the people really need.